11 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De klimaatverandering raakt ons sneller en harder dan we voorheen dachten. En de afgelopen vijf jaar waren de warmste ooit gemeten. Ook doet de wereld te weinig om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Dat staat in het rapport Verenigd in Wetenschap... dat vandaag werd gepubliceerd aan de vooravond van de VN-klimaattop. De wetenschappers zeggen dat er dringend actie nodig is... om de opwarming van de aarde en de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Arabische partijen in het Israëlische parlement willen dat Benny Gans van de centrumpartij Blauw en Wit de premierskandidaat wordt. Blauw en Wit en de rechtse Likud kunnen geen van beiden een meerderheid vormen, waardoor ze op elkaar zijn aangewezen. Maar Gans wil niet samenwerken met Likud-leider Netanyahu. Met de steun van de Arabische partijen is de kans groter geworden dat Gans in de formatie het voortouw kan nemen. De Arabische steun voor Gans is opmerkelijk omdat hij in 2014 de legerleider was die de Gazastrook liet bombarderen. De koelbaden bij de Dam tot Damloop hebben mogelijk levens gered. Dat zegt de organisator van de hardloopwedstrijd. Hij zegt ook dat er tientallen ambulanceritten zijn geweest. Wat normaal is bij een hardloopevenement van deze omvang. Vanwege de warmte mochten de laatste twee groepen vanmiddag niet van start gaan. Zo'n 4000 deelnemers. In totaal deden 46.000 mensen mee aan de Dam tot Damloop. Nederlandse vrijwilligers die gisteren meededen aan de World Cleanup Day... hebben opvallend veel lege Red Bull blikjes opgeruimd. Dat blijkt uit de statistieken die de vrijwilligers hebben bijgehouden. Zo'n 16.000 Nederlanders deden mee aan de opruimactie. Ook in 160 andere landen werd gisteren World Cleanup Day gehouden. En het weer. Vanuit het zuiden trekken er buien over het land. Het koelt vannacht af tot 14 graden. Morgen klaart het op, maar met hooguit 20 graden is het een stuk minder warm.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 ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly It goes so easy with that rain falling down. I think a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly yeah.